uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Chinese provincie Hubei zijn voor de vijfde dag op rij geen nieuwe besmettingen gemeld. En heel China zijn er volgens de gezondheidsautoriteiten de afgelopen dagen 9 doden en 39 nieuwe besmettingen bijgekomen. De daling heeft mogelijk ook te maken met het feit dat de overheid veel minder tests laat uitvoeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is vanochtend in Afghanistan geland voor een onaangekondigd bezoek. Hij is daar om het vredesakkoord dat de Taliban met de VS sloten te redden. Sinds de handtekeningen werden gezet eind februari is Afghanistan verwikkeld in een politieke machtsstrijd tussen president Ghani en zijn rivaal Abdullah. Daardoor is er van de uitvoering van het akkoord weinig terechtgekomen, waaronder het opstarten van de gesprekken tussen de Taliban en de regering in Kabul. De Verenigde Staten zijn al wel begonnen met het terugtrekken van troepen uit Afghanistan. 80% van de rijscholen in Nederland is gestopt met lesgeven vanwege de coronacrisis, blijkt uit een enquête van vakblad Rijschool Pro. Veel rijschoolhouders vinden het risico op besmetting te groot, omdat er geen anderhalve meter afstand in de auto kan worden gehouden. Anderen zeggen verkoudheidsklachten te hebben of een risicogroep te zijn. Er komen ook nauwelijks nieuwe aanmeldingen binnen... terwijl deze maanden normaal gesproken juist druk zijn bij de rijscholen. In Amsterdam-West is vannacht een plofkraak gepleegd... bij een bank op het terrein van een levensmiddelengroothandel. Er was in de wijde omgeving een enorme knal te horen. Veel ruiten zijn gesneuveld. Volgens de Amsterdamse politie zijn er minstens twee mannen betrokken bij de plofkraak. Ze zijn gevlucht op een motorscooter. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Het weer volop zon vandaag en temperaturen vanmiddag tussen de 8 en 10 graden. Door een felle oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. De wind neemt in de loop van de dag wel iets af. Ook morgen en woensdag zonnig en droog met in de nacht kans op lichte vorst.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 verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. Trink ihn auf mich, das ist doch safe, Digger. Uns geht das gut, denn wir sind safe, Den letzten Cent aus meinem Safe, Digger.